Wat heb met mij gedaan? Ja, ik word een ene kier aan die verkoop Al mensen het vreemd Ik ben niet bescheen. Ik wist mee hoe ik zo lang nog heb gezocht Ik krijg verdichte kriebels Ja, honderdduizend kriebels Als ik die even aankijk, het in haar. sin zu hören, weil ne ich nicht lange vakte natt har ich nicht. spiegel met die op stap. Jeet, wat is het toch knap? Die vermiesjes die het zonnetje in de loop. Al vindt ze het vreemd, al vindt ze het vreemd. Ik ben even scheef, ik ben scheef. Ik wist de meid hoe ik zo lang nog heb gezocht. Ik krijg mijn diepste kriebels, ja honderdduizend kriebels. Als ik die even aankijk, zit mijn hart op Ob ich nicht lang noch warte, da kann ich nicht vor.